waarbij onder meer theaters en bioscopen een paar weken dichtgaan. Maar die maatregel gaat waarschijnlijk niet werken, zegt de directeur van Tivoli Vredeburg in Utrecht. Als het kabinet een lockdown invoert, dan lijkt het me logischer dat het op plekken gebeurt... waar veel besmettingen plaatsvinden. In de cultuursector, bij concertgebouwen, theaters, musea... daar wordt het bewijs zo zorgvuldig nageleefd. Daar vinden eh, weinig besmettingen plaats... en wij kennen ook geen gevallen van uitbraken. Het gaat dus ja, niet helpen om daar een lockdown te doen kabinet en het OMT overleggen op dit moment over nieuwe maatregelen. Er wordt ook gesproken over sluitingstijden in de horeca en 2G. Dat wil zeggen dat je alleen een QR-code krijgt als je gevaccineerd of genezen bent. Morgenavond weten we meer, dan is er een coronapersconferentie. De politie in Amsterdam heeft twee mannen opgepakt voor de mishandeling van een jongen van 18. Hij werd s'nachts op straat uitgescholden voor kankerhomo en ging verhaal halen. Daarop sloegen vier verdachten hem een zware hersenschudding en een breuk in zijn gezicht. Twee hebben zich nu gemeld naar de andere wordt nog gezocht. Tesla-baas Elon Musk heeft zo'n 5 miljard dollar aan aandelen van zijn bedrijf verkocht. De Amerikaanse regering wil dat aandeelhouders meer belasting gaan betalen. Musk twitterde eerder dat hij dat geld niet heeft liggen en dus moet verkopen. Medelijden is niet nodig. Hij houdt na de verkoop nog zo'n 330 miljard dollar over. Het is de dag voor carnavalsvierders. Het is namelijk 11 november. Betekent de aftrap van het carnavalseizoen. Het feest begint om 11 over 11. Er was vandaag geen officieel aftelmoment, maar dat maakte de feestgangers niks uit, merkte verslaggever Onno Beukers in Den Bosch. Zo mevrouw, bent u er klaar voor? Wij zijn er zeker klaar voor. Ja, net een, eh, een polsbandje opgehaald of niet? Ja, en we gaan nu weer lekker feesten. Dankjewel. Veel plezier. 11.11 is gewoon 11.11. En ook al is het niet officieel, je ziet het, gewoon gezelligheid. Iedereen weer in outfits. Ja. Eh, dat is gewoon leuk. In Limburg zijn de meeste grote feesten afgeblazen door corona. Het weer. In het zuidoosten is het zonnig, maar op veel andere plekken is het bewolkt en kan er wat regen vallen. Het wordt een graad of 10, morgen kan het 13 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is veel vertraging na een ongeluk tussen Zoeterwoude en Hoofddorp. 12 kilometer file, de vertraging is een uur. Er is maar één rijstrook open. Het loopt daardoor ook vast op de A44 vanuit Den Haag tussen Warmond en Knopenburgerveen. Daar is de vertraging bijna een uur. Dan de A27 vanuit Almere tussen Almere Hout en knooppunt Eemnes.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 Hij maakte begin jaren 90 als laatste witte president een einde aan de apartheid... het systeem van rassenscheiding in het land. Klanten van de Rabobank kunnen door een storing niet hun bankzaken regelen via de app en de website. Pinnen is volgens de bank wel mogelijk. Een Amerikaan van 18 die tijdens een uit de hand gelopen demonstratie in de stad Kenosha twee mensen doodschoot, zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan. In Kenosha was het vorig jaar zomer dagenlang onrustig nadat een zwarte man door witte agenten was aangehouden.